ik ben Martijn. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd beginnen de hoogste bobo's van het Amerikaanse leger... aan een topontmoeting met hun oorlogsminister Hegseth en president Trump. Ze zijn ingevlogen vanuit alle uithoeken van de wereld... zonder dat ze van tevoren wisten waar de meeting over gaat. Mogelijk gaat er iets gezegd worden over het aantal Amerikaanse soldaten dat in het buitenland zit, zegt correspondent Sjoerd Dendaas. Want daarvan weten we dat eh, Amerika die omlaag wil brengen, eh, of daar ook over gepraat gaat worden mogelijk of dat het toch meer, eh, zoals Amerikaanse media ook wel zeggen... bij een pep talk zal blijven met machtsvertoon en, en mooie foto's. Eh, dat is dus even afwachten nog. Het is nog nooit eerder gebeurd dat zoveel Amerikaanse topmilitairen samenkomen. In Indonesië zijn drie doden gevallen toen een schoolgebouw instortte. Tientallen kinderen liggen daar nu nog onder het puin. Hoe het gebouw heeft kunnen instorten is nog onduidelijk. Opvallend is wel dat de school verbouwd werd, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff. Bovenop de twee verdiepingen, gebouwen, eh, twee verdiepingen tellende gebouw kwamen nog twee verdiepingen. Ehm, daar was geen vergunning voor afgegeven. En het vermoeden is dat het gebouw eh, de last van de nieuwe verdiepingen niet heeft kunnen dragen. Het zoeken naar overlevenden is moeilijk omdat er gevaar bestaat dat nog niet ingestorte delen van het gebouw ook naar beneden komen. En fans hebben er bijna 20 jaar op moeten wachten, maar er komt een nieuwe film van deze animatieserie. Homer en March en hun kinderen Bart, Lisa en Maggie zijn in juli 2027 weer op het witte doek te bewonderen. De eerste Simpsons film is dan alweer 20 jaar oud. Daarin dreigt de familie Simpson het dorp Springfield uit te worden gezet. Homer probeert dat te voorkomen door te doen alsof hij een kettingzaag heeft. Stay back, I got a chainsaw. Ja, de eerste Simpsons-film werd een groot succes. Hij leverde meer dan 500 miljoen dollar op. Het weer, een mix van zon en wolken, plaatselijk een buitje en een gaatje of 18 op dit moment. Morgen is er wat meer zon. Het wordt niet warmer, tussen de 15 en 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden West en Muiden staat 5 kilometer file. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra ook op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Amsterdam Zuidoost en de Amstel in 4 kilometer file.